moet met het NWS Journaal. Maarten van der Wijk loopt hij wat achter op schema. Onder meer omdat hij net kort heeft geslapen op een speciaal luchtbed op het water. Van der Weijden begon bijna 24 uur geleden aan zijn sponsortocht... om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Maandagavond moet de Elfsteden zwemtocht volbracht zijn. Het gaat iets beter met Abdelhak Nouri. Zijn broer zegt in een interview met de NOS dat Nouri op neurologisch vlak een klein beetje vooruit gaat. Zo reageert hij op vragen door zijn wenkbrauw op te trekken of zijn mond open te doen. Ruim 13 maanden geleden kreeg Nouri tijdens een oefenwedstrijd van Ajax een hartstilstand op het veld en liep hij ernstige hersenschade op. Zijn broer zegt dat het lichamelijk wel slechter gaat omdat hij niet op eigen kracht kan bewegen. Een zwangere vrouw in Californië moest noodgedwongen zelf naar het ziekenhuis rijden voor haar bevalling... omdat haar man onderweg werd opgepakt door de politie. Veel Amerikaanse tv-stations hebben de beelden van zijn arrestatie uitgezonden. De man komt uit Mexico en woont sinds 12 jaar illegaal in de VS. Zijn vrouw is inmiddels bevallen, maar de man krijgt zijn kind niet te zien. De immigratiedienst zegt dat hij vast blijft zitten in afwachting van zijn uitzetting. In de Eredivisie heeft PSV afgelopen avond op de valreep gewonnen van Fortuna. In Sittard werd het 2-1. Het tweede doelpunt van de Eindhovenaren viel in de 91ste minuut. Heracles ADO eindigde in 4-2. Eerder op de avond won Ajax met veel moeite van VVV. In Venlo werd het 1-0. En NAC de Graafschap eindigde in 3-0. Het weer vannacht is er veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden. Overdag alleen in het zuidoosten wat geregeld zon. In de westelijke helft kan het regen vallen. 23 tot 26 graden wordt het.